de grens van de Duitse heuvelen zag men naar een bloedige slag In de stille avonduren, een Canadees soldaat op wacht. Zijn ogen keken naar het oosten. Alles stond rond hem in brand. Vlammen stegen naar de hemel. Beschenen fel het Duitse land. Vlammen stegen naar de hemel. We schenen ver het Duitse land. De soldaat liep naar de bosrand. Daar lag een gebonden soldaat. Die hem smitte, lieve broeder de ring al in zijn hand. Die hem smeekte, lieve broeder, met de ring al in zijn hand. Kameraad, ik ga nu sterven, want de koning God trof mij groen. Hier aan deze Duitse bosrand hier stond mijn soldatenbloed. Hier aan deze Duitse bosrand hier stond mijn soldatenbloed. mijn hand voor de laatste keer. Stuur hem terug naar mijn geliefde, naar Canada keer ik nooit weer. Stuur hem terug. dat ik rust in donkere aarde met op mijn graf een kruis van hout. Dat ik rust in donkere aarde met op mijn graf een kruis van hout.